uur. met het NOS Journaal. De regering van Suriname heeft Nederland om hulp gevraagd bij de aanpak van overstromingsproblemen... waar Suriname al enkele maanden mee te maken heeft. Door hevige regenval staan dorpen onder water. Zeven van de tien Surinaamse districten zijn eind vorige maand tot rampgebied verklaard. Honderden gezinnen zouden hulp nodig hebben omdat hun huizen onder water staan... Brazilië, Venezuela en Japan hebben de afgelopen tijd al hulp aangeboden. De Surinaamse ambassadeur in Nederland overlegt nog welke hulp uit Nederland nodig is. Hulpdiensten zoeken in het Kalandkanaal bij Rotterdam nog altijd naar het wrak van een vliegtuigje dat de afgelopen dag is neergestort. Het toestel was van Duitsland onderweg naar Frankrijk toen het in het water stortte. Aan boord waren vermoedelijk twee mensen. Zij zijn ook nog altijd nog niet gevonden. De toedracht is niet bekend. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval. Bijna alle KLM-passagiers die zaterdag ergens in Europa waren gestrand... zijn weer op plaats van bestemming gebracht of omgeboekt. De passagiers konden niet naar Amsterdam reizen... omdat KLM zaterdagavond besloot om 40 vliegtuigen leeg terug te laten vliegen naar Schiphol... vanwege de drukte op de luchthaven. Koningin Elizabeth heeft de Britse bevolking bedankt voor de uitgebreide festiviteiten bij haar 70-jarig jubileum. Ze zegt diep geraakt te zijn dat zoveel mensen de straat op gingen om het feest mee te vieren. Donderdag was de koningin er zelf bij. De dagen daarna liet ze vanwege haar gezondheid verstek gaan. Aan het begin van de avond verscheen ze wel onverwachts op het balkon van Buckingham Palace. Het was na de grote parade in Londen, langs dezelfde route die Elizabeth in 1953 aflegde toen ze werd gekroond.